Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie wil weten wie de maker is van een omstreden filmpje bij een carnavalsnummer... waarin het gezicht van Sylvana Simons te zien is. Onder meer op lichamen van zwarte Amerikanen die zijn opgehangen aan bomen. Het OM zegt dat het een onderzoek begonnen is omdat de denkpolitica een publiek figuur is... die erg betrokken is bij het debat over Zwarte Piet. Denk maakt zich zorgen om de veiligheid van Sylvana Simons en eist maatregelen. Het kabinet steunt een voorstel voor de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie. Met dit EOM wil Brussel de jacht opvoeren op criminelen die frauderen met Europees geld. De Kamer sprak zich eerder uit tegen het EOM. En ook andere parlementen vonden in 2013 dat justitiezaken beter nationaal geregeld kunnen worden. Minister van de Steur zegt dat het plan is aangepast en nu aan verschillende bezwaren tegemoet komt. Ook zegt hij dat de meeste lidstaten nu voor zijn en dat het Europese Openbaar Ministerie er vrijwel zeker komt. Als de Kamer bezwaar blijft houden zal de regering dat respecteren, zegt hij. Veel webwinkels betalen hun klanten bij retourzendingen nog steeds te laat, te weinig of helemaal niet terug. De Consumentenbond heeft voor het vierde jaar op rij vastgesteld dat het vaak niet goed gaat. Uit onderzoek bij 200 webshops blijkt dat 9% niets terugbetaalt en 27% te laat. Klanten van webwinkels worden door het slechte terugbetalen jaarlijks voor zo'n 12 miljoen euro gedupeerd, zegt de Consumentenbond. Piloten van luchtvaartmaatschappij Lufthansa gaan woensdag staken. De vliegers hebben al langer een conflict met de Lufthansa-directie over hun salaris. De afgelopen vier jaar hebben ze al dertien keer gestaakt voor hoger loon. Overleg over het pilotensalaris werd eerder deze maand afgebroken... omdat het aanbod van Lufthansa volgens de vakbond neerkomt op het bevriezen van de lonen. Het weer, buien met een matige zuidoostenwind. Minima achter rond 9 graden. Morgen droog met in het westen wat zon. En aan zee een krachtige zuidelijke wind.